moet met het RWS Journaal. Beide daders van een aanslag gisteren basis van Somalische inlichtingendiensten. Eerder werd al gezegd dat één van de twee een Nederlander zou zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt nog of de berichten kloppen. Bij de aanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu kwamen 25 mensen om het leven, onder wie twee parlementsleden en de loco-burgemeester. Een vicepremier en twee ministers raakten gewond. Terreurorganisatie Al-Shabaab heeft de aanslag opgeëist. Oekraïne en de pro-Russische separatisten wisselen vandaag gevangenen uit, heeft een woordvoerder van de opstandelingen gezegd tegen een Russisch persbureau. De rebellen zouden 35 Oekraïense militairen uitwisselen tegen zo'n 35 gevangen separatisten. De Oekraïnse regering heeft nog niets gezegd over de gevangenenruil. De uitwisseling zou de eerste keer zijn sinds het tweede akkoord van Minsk, dat ruim een week geleden werd gesloten. Het leger en de separatisten beschuldigen elkaar er nog altijd van dat ze zich niet aan de wapenstilstand houden. Politiek Den Haag is gematigd positief over het akkoord dat Europa met de Grieken heeft gesloten, waardoor het financiële steunprogramma met vier maanden wordt verlengd. De VVD zegt dat het wel eerst zien dan geloven is. Coalitiepartner PvdA noemt het een basis om verder te werken aan een oplossing. Ook de SP en GroenLinks zijn blij met het voorlopige akkoord... maar waarschuwen wel dat het uitstel van executie kan zijn. In New York wordt de moord op Malcolm X herdacht. De radicale zwarte burgerrechtenactivist werd vandaag 50 jaar geleden doodgeschoten... tijdens een speech in de zwarte wijk Harlem. Op de plek waar dat gebeurde komen vandaag zo'n 300 mensen bijeen. Malcolm X was naast Martin Luther King de belangrijkste Amerikaanse zwarte leider in de jaren 60. Het weer de komende uren wordt het droger.